7 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een reddingsteam heeft het lichaam van een van de twee vermiste Nederlandse poolreizigers gevonden. Om welke van de twee het gaat is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de expeditie. Het reddingsteam arriveerde gisteren op de plek in het noorden van Canada waar de spullen van de mannen lagen. Daar wisten ze het stoffelijk overschot van een van hen te bergen. Er werd al van uitgegaan dat de twee in het ijskoude water waren omgekomen. De twee werden sinds eind april vermist. Bijna twee weken na de aardbeving in Nepal heeft Nederland bijna 19 miljoen euro gedoneerd aan Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers. De actieweek begon op 1 mei en is nu ten einde. Het rekeningnummer van Giro 555 blijft ook de komende tijd open voor Nepal. In Australië is een jongen van 17 opgepakt die volgens de politie drie zelfgemaakte bommen wilde laten ontploffen. De doelen van de aanslagen zijn onbekend, maar volgens het Amerikaanse persbureau AP wilde de terreurverdachte de bommen zeer binnenkort laten ontploffen in Melbourne. De tiener werd bij zijn huis opgepakt. Daar werden ook de zelfgemaakte explosieven gevonden. Internationale inspecteurs hebben in Syrië sporen gevonden van de zenuwgassen sarin en VX. Dat meldt persbureau Reuters. In 2013 kwamen in Damascus honderden mensen om door zenuwgas. De Syrische president Assad heeft altijd ontkend dat hij chemische wapens heeft gebruikt. Noord-Korea zegt dat het een nieuw ontwikkelde ballistische raket heeft afgevuurd vanaf een onderzeeër. Volgens het staatspersbureau was leider Kim Jong-un bij de test aanwezig. Als de klem klopt, dan is het een nieuwe ontwikkeling in de militaire mogelijkheden van het land. De locatie en het moment waarop het gebeurde is niet bekendgemaakt door het regime.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 change your part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 back. further. No.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 care 长相。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 ta ta ta ta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 Ik ben Alsjeblieft Uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club. Mijn oren die piepen, gooi kots in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 sana Deze liefie, deze liefie, deze liefie, deze liefie Doe mij pijn Deze liefie, deze liefie Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu Morgen zie je me weer met mijn crew Max Johnson in de Jamie Woo Super slecht gaan in de Zoon. Molly poppen terwijl het niet hoeft Help je mij terwijl ze niet doet Nu ga ik slecht in mijn bed mol in mijn schoen Thunderdome in mijn hoofd Ik ben een misselijke miss a good. at,